Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is de februari-staking herdacht. Vandaag precies 80 jaar geleden legden tienduizenden Amsterdammers het werk neer... en demonstreerden ze tegen de Duitse bezetting. Het was het enige openlijke protest tegen de jodenvervolging in Europa. Je hoort burgemeester Halsema. Wie naar de stakers, hun kinderen en kleinkinderen luistert... hoort de boodschap van waakzaamheid en van hoop opkomen voor anderen. Tegen antisemitisme en racisme. En dat is onverminderd noodzakelijk. Tijdens de holocaust kwamen meer dan 100.000 Joden uit Nederland om... in concentratie- en vernietigingskampen van nazi-Duitsland. Farid Azarkan van Denk is weer helemaal uitgerust. Lijsttrekker zou gisteravond eigenlijk in Nieuwsuur zitten, maar was oververmoeid. Azarkan kon na 15 uur slaap vanavond wel bij het NOS op 3 verkiezingsprogramma zijn. Ik was eh, eh, door de campagne die we hebben gedaan in eh, het noorden. We hebben in het weekend in drie dagen echt negen steden aangedaan. Ik heb zelf de camper gereden, helemaal naar Groningen, toen naar Enschede, Delfzijl. Af op een gegeven moment ging, ging het licht uit. Ik heb overleg gehad met mijn arts en die zei een hele dag rust houden. Kijk het morgen is. Dus eh, ik ben blij dat ik er kan zijn. Ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie was de gast. De twee hadden het met jongeren over onder meer corona, de zorg betaalbaar houden en de toeslagenaffaire. Wil je terugkijken? Check de YouTube van NOS op 3. jongeren in Hengelo hebben de boel kort en klein geslagen. En deze agent stond erbij en keek ernaar. Ja, wij gaan hier de boel helemaal slopen. Ja, jeugdagent Lotte is dat. Ze kwam op het idee om jongeren oude meubels en elektronica kapot te laten mappen toen ze de avondklokrellen zag. Toen kwamen de rellen en toen dacht ik van oké, ze hebben dus behoefte om het boel te slopen. En ik heb liever dat ze hier de boel slopen waar het mag, met spullen waarvan het kan, zodat ze andere mensen niet tot last zijn. En zelf moest ze ook nog wat agressie kwijt. Nee, ik wilde in ieder geval de jeugd eh, de mogelijkheid geven om lekker los te gaan, maar ik heb stiekem al een botje eh, kapot gemaakt. Het weer, vooral in het zuiden en het oosten, valt nog wat regen.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 Like your body needs my two hands. So baby, climb on up and slide on in. High as a kite, feeling free as the wind. Find that buckle next to me in the middle. You can grind my gears, but don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. No, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. the heat when the sun goes down. Well, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. No, there's nothing better than a Silverado Saturday night. It's just you and me underneath the moon. We'll be dancing with the stars. I'll show you what they mean when they sing about fishing in the dark. So baby, come on. years. No, don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. They don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado. They don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado. They don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. simpel kan het leven zijn. Genieten van het weekend met degene waar je van houdt. Daar ging dit liedje over. Silverado Saturday Night van Aaron Watson. En we gaan nog een keer naar de digitale brievenbus. We gaan naar Canada voor muziek van Shelley Lynch. Voor Shelley begon het allemaal in 1996 met het album Walk Through Life. Inmiddels een aantal albums verder is er een nieuwe EP... geproduceerd door Dean Miller, zoon van de legendarische Roger Miller. Je gaat luisteren naar de eerste single die uitkomt van die EP... en die heet Dreams and Gasoline. Every morning the sun wakes up She looks down at her coffee cup Wonders where in hell all the good things have gone It's not the love that she would have picked But sometimes there was good in it It took me brievenbus uit Canada. Shelly Lynch met Dreams and Gasoline. En wil je jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur ze op naar info.nsvoorradio.nl en wij gaan er naar luisteren. Nu is tijd voor geworden voor wat volk. Eh, Jim Croce schreef dit nummer na een ruzie met zijn vrouw. Aangezien hij een binnenvetter was, kon hij dat alleen maar verwoorden wat hij voelde in zijn muziek. Helaas heeft hij niet kunnen meemaken dat dit nummer 1, dat dit nummer 1 van de grootste liefdesliedjes alle tijden zou worden. Want op 20 september 1973 kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. Hij was toen pas 30 jaar. Maar dit nummer zal er altijd zijn. I'll have to say I love you in a song. Well, I know it's kind late. I hope I didn't wake you. I've got to say can't wait. I you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. Jim Croce's I'll Have To Say I Love You In A Song. De spiegelplaat. daar is het nu weer tijd voor geworden. 2003 is het origineel en 2016 hebben wij een andere versie van dat nummer gevonden. Het nummer werd geschreven door Jim Moose Brown en Don Rollins. En in 2003 kreeg het ook nog eens een Grammy voor Best Country Song. Je gaat luisteren naar het origineel van Alan Jackson en Jimmy Buffett. En daarna Adam en The Outlaws. Twee keer It's 5 O'Clock Somewhere. Dit is de Nashville Spiegelplaat. The sun is hot and that old clock is moving slow. And so am I. Workday passes like molasses in wintertime. But it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the God, just call it a day. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. It's five o'clock somewhere. alright. I ain't had a day off now in over a year. My Jamaican vacation's gonna start right here. If the phone's for me, you can tell them I just sailed away. And pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only half past twelve, but I don't care. It's five do. Funny you should ask, Alan. <laughs> I'd say doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere. It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it. Yeah, I heard that. You've been there, haven't you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right. Well, that's good. Stumble my way back. Okay. Well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. <laughs> between the buoys. I got it. All right. Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere. I'm ready. Crank it up. Let's get out of here. I'm gone. Is veel spiegelplaat. it's July. I'm getting paid by the hour, older by the minute. My boss just pushed me over. Jimmy Buffett do? He'd say, "Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only Nashville radio show. Bluegrass, in the night Dat was Cedar Hill hier bij de Nashville Radio Show. Yara Beeks is een Nederlandse zangeres die al een paar nummers op haar naam heeft staan. Dit is een van de laatste en die heet Last Year. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl You always look over my shoulder Beeks en dat heet A Last Tear. We gaan naar 1972 en dat doen we met muziek van onze maandartiesten. Dit is Billy Joe Spears en You're My Man. Dit is de Nashville Maandartiest. man, Big Daddy, show your mind. for life, baby. naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Where the crowd goes crazy when catastrophe strikes. Nobody's feelings seem to come out right. Talk is cheap and common sense ain't commonly found. try not to pay attention, keep on having my fun. Minding my own, I'll be a son of a gun. If so-and-so down the road don't like it a bit, I keep sidestepping, they keep throwing me shit. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. Well, hot dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. Black good God, let's hop off the soapbox and get along. Well, there ain't no kitchen fit all of these cooks. If you're craving bacon, you may get dirty looks. So what, damn, suck it up and wash it down. I believe having passion is worth more than gold. The telling the truth don't ever get old. Sometimes, Lord, all we can do fight. It might drive me crazy, but it won't be tonight. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. Well, I dog, your opinion is louder than mine. You might wear out my nerves, but you ain't changing my mind. My good God, let's hop off the soapbox and get along. Get along. casual singer Holding my stones and my sticks If I got a problem, my job is pour my heart in a song Brand Crop en Nicky Lane en Soapbox van het album Keep 'em on the Toes. En daarvoor hoorde je uit 1955 Kitty Wells en Red Foley en Make Believe Till We Can Make It Come True. Wat een titel, ik heb hem eruit gekregen. Ehm, de nieuwste zinger van Brandy Bellum, daar gaan we nu naartoe. En daarvoor gaan we naar Texas, dit is Gypsy. I'm just a gypsy, no. naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika met muziek van Todd Barrow. En daarvoor blijven we ook nog even in Texas. Dit is de titelsong van zijn laatste album en die heet Point of No Return.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 Time don't matter much to me. Drifter, wild and free. Memories along these roads reflect life's episodes. Point of no return. Learning as I go. Life is hard sunrise. Frisco Bay headed south. El Mirage on my route. Surfing swells in OC. West Coast by the sea. laatste twee nummers van het Spotlight-album voor je klaarstaan. En dat is het album Black Cats and Crows van Ward Davis. Je gaat achter elkaar luisteren naar Nobody en daarna Colorado. Dit is het Nashville Spotlight-album. Nobody knows what a nobody I am. don't lie I see a wreck of a man when the spotlight's taking a shine To the guitar I hold in my hands Nobody knows what a nobody I am Nobody knows how it feels When the leaving hits home house and everything's gone. And you realize you got nothing left except the tears on the floor where you stand. Yeah, nobody knows laatste nummers van het Spotlight-album Black Cats and Crows van Ward Davis. Gaan we nu verder met Americana. Niet terugkijken, maar vooruit. Dat is de boodschap van dit mooie liedje van Emily Scott Robinson. Dit is The Time for Flowers. say come again. en Time for Flowers. De National Radio Show is alweer klaar, maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug. Hier heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst The Carpenters uit 1972 met Top of the World. En daarna Country Gospel van Melba Montgomery en The Greatest Friend of All. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. Hollywood to Hollywood Nashville Radio Show.